Hij noemde de excuses die zijn gemaakt voor het Nederlandse slavernijverleden het begin van een lange weg. De koning benadrukte verder de noodzaak om in gesprek te blijven met andersdenkenden... en wees daarbij op de verschillen tussen stad en platteland. Laten we zorgen dat we elkaar niet verliezen, zei Willem-Alexander. Hij prees de veerkracht van de jonge generaties. In Biervliet in Zeeland heeft een arrestatieteam in een woning twee verdachten aangehouden. Het is niet duidelijk waar de twee precies van verdacht worden. Bij de actie werd een lang wapen in beslag genomen. De politie kreeg vanochtend een melding over een man die op straat zou lopen met een lang wapen. Daarop werden de dienst speciale interventie en een politiehelikopter ingezet. De verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau. Bij een busongeluk in Spanje zijn minstens drie mensen om het leven gekomen. De bus reed in de noordwestelijke regio Galicië van een brug af. Het voertuig stortte 75 meter naar beneden en kwam in een stromende rivier terecht. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Hulpdiensten hebben twee mensen gered. Vier inzittenden worden nog vermist. In Rome heeft paus Franciscus het Orbi et Orbi uitgesproken. De traditionele zegen voor de stad en de wereld. In zijn kerstboodschap vanaf het balkon van de Sint-Pieter... stond de paus stil bij de oorlog in Oekraïne en andere verwoestende conflicten. Volgens hem leidt de wereld aan een gebrek aan vrede. Hij riep de mensen verder op om goed te zijn voor wie het minder hebben... zoals daklozen, immigranten, armen en vluchtelingen. Hij haalde uit naar landen zoals Rusland die voedsel inzetten als wapen. Het weer. Er is veel bewolking en vanmiddag valt geruime tijd regen. De temperatuur ligt tussen de 8 en de 12 graden. Later vanavond wordt het geleidelijk droger. Morgenochtend trekt een koufront met wat pittige buien en zware windstoten over het land. Ook is er kans op onweer. Blijft morgen zacht met zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de buitenring van de A10 Zuid staat een file bij knooppunt Amstel.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 We're in love with the world, but the world just wants to bring us down by putting ideas in our heads that corrupt our hearts somehow. fun But now I only soak up wine They say to play hard, you work hard Find balance in the sacrifice and Yet I don't know anybody who's truly satisfied You better believe I'm for you I've cried kerstboom. En zet hem op ZFM. it on me. I like when you spend it on me. Baby, go and spend them bands. Go and spend them bands. I like when you spend it on me. Spend it on me. Spend it. Spend it on me. Spend it on me. As long as they pretty, you know I'ma get it and spend it on you, baby. I know I've been busy, don't give up no time to no. I hope I ain't too late. do that. Bag, going to Show me that bag that you wanna go up on a Tuesday. Girl, I want you. Hope you ain't tripping my. You know they gon' choose face. Yeah, I love when you sit it on me. In your guts while I'm kissing your feet. Ooh. Fly little got it printed in G's. New shark boots got them zipped to your knees. Look. Fly out the country and switch up the scene. Tell me, girl, how you fit in them jeans? Ah. You can take the car. Know I've been ballin', look like them that starlet. Turn them down. Tell them quit calling when you my tell you a target. Turn your around. I get up on it. Girl, say my name when you moaning. Let's go spend some time with Chanel. Get your hair done and go paint on your nails. Baccarat candles, change up the smell. Run you through Louis, it ain't going on sale, little mama. I like when you spend it on me. Spend it on me. I like when you spend it on me. Oh, spend it. Good time, come and spend it on me. Spend it on me. Girl, I don't mind, it's money to blow. You were the winner, you already know. I let you ball, I give it and go. Soon as you call, I'm giving you more. Cause you kept it solid, I'm just being honest. I owe you the world with a bow. I'm not the type to be tricking on nobody, you know I f with you though. You my yeah, yeah, you're the homie. It ain't one thing that you owe me. We gon' bust down for the AP. We gon' play Jane for the rollie. Get you a teacup, put it when you're lonely. When you're lonely lonely. If you like when I spend it, show me. Come show me. Oh, spend it. I like when you spend it on me. Spend it on me. I like when you spend it on me. Oh, spend it. Good time, come and spend it on me.